en kon een paar uur later alsnog naar huis. Er zijn volgens Jesse Gus wat mensen staande gehouden... maar ze wilde verder niet al te gedetailleerd ingaan op de zaak. Ze wordt al langer beveiligd vanwege bedreigingen. Soedanese rebellen zeggen dat ze de stad El Fasher bijna in handen hebben. Die stad ligt in de regio Darfur. Die is gewild vanwege het goud dat er in de grond ligt. El Fasher is nu nog in de handen van het regeringsleger... maar dat verliest steeds meer terrein aan de rebellen. Gevreesd wordt dat de inname van de stad zal leiden tot een bloedbad. Voor de juwelenroof uit het Louvre zijn zeker twee verdachten opgepakt. Een van hen is gisteravond bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs aangehouden toen hij het land wilde verlaten. De tweede verdachte zou ook in de regio Parijs zijn opgepakt. Het museum in Parijs werd vorige week zondag overvallen door vier dieven. Ze maakten via een verhuislift kroonjuwelen buit van zo'n 88 miljoen euro. In Argentinië zijn vandaag tussentijdse verkiezingen voor een deel van het parlement. Het zijn de eerste verkiezingen sinds president Milei in 2023 aan de macht kwam. Om de Argentijnse economie er bovenop te helpen... beloofde Milei flink te snijden in de overheidsuitgaven. Sindsdien zijn de inflatie en staatsschuld gedaald... maar veel Argentijnen kunnen nog steeds moeilijk het hoofd boven water houden... en de werkloosheid is onder Milei wat opgelopen, van 6 tot bijna 8 procent. Het weer verspreidt over het land van de buien. Vooral in het zuiden is het droger met ook geregeld zon. door 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht ook bewolkt en buien. Met kans op hagel en onweer. Ook morgen trekken er buien over het land.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 Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? cheating guys already pledging. Ladies' night don't suffocate us. If touch touches, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC Light, and free. Missy, put it down on the beat. Party people is a good sensation. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Hey, control. Yeah, it's very tempting. As to take club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, dry tears, how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Little talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. Control. never party before. I hit the door, the dudes hit the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. I gotta get full control. Yeah, just very temptation. temptation. Fight, fight yeah. temptation. Yeah. We gon' show you how to fight temptation. Uh, I'm just looking for the right temptation. Fight, fight yeah. temptation. Yeah. Ooh, what, what you gon' do? Ooh, what, what you gon' do?